ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In bijna 400 moskeeën in Nederland is net tijdens het vrijdaggebed gebeden voor slachtoffers in Gaza. Je hoort verslaggever Nicole Vever. Een oproep om vrede in honderden moskeeën tegelijk. Een vraag aan hun God om een einde te maken aan de situatie in Gaza, maar ook aan alle mensen en aan de politiek. PostNL wil af van de verplichting om brieven te bezorgen. Het bedrijf wilde miljoenen subsidie daarvoor omdat brieven bezorgen niet meer uit kan. Mijn collega Roland legt uit hoe dat zit met die wettelijke verplichting. Nou, op dit moment moet PostNL vijf dagen in de week van dinsdag tot en met zaterdag de brieven bezorgen. Ze hebben zelfs een 95% eh, verplichting. Eh, dat moet binnen een dag bezorgd zijn. Maar ja, PostNL die verstuurt steeds minder brieven. Er moet geld bij, zeggen ze al tijdenlang. Het is verlieslatend. PostNL was ook naar de rechter gestapt om extra geld te krijgen, maar dat krijgen ze niet. De minister heeft al gezegd dat ze in ieder geval gewoon door moeten gaan met brieven bezorgen. En miljoenen euro's liggen voor het oprapen, maar toch laten we ze liggen. Statiegeld op blikjes en flesjes. 8 op de 10 blikjes worden weer ingeleverd. En dat is minder dan volgens de wet moet, namelijk 90 procent. Verslaggever Ibrahim Dosloe vroeg zich af waarom het maar niet lukt. Kan ik jou blij maken met een statiegeldblikje? Eh, <laughs> nee hoor, dat hoeft niet. Ja, schaat is geld. Nee, dankjewel. Ik zie je eh, een plastic flesje in je hand. Ga je die eh, straks ook weer keurig inleveren? Nee, ik ga hem weggooien. En waarom? Ik heb geen zin om naar de winkel toe te lopen. Dat is er toch 15 cent op. Ja, 15 cent is niet heel veel. Vanaf welk eh, bedrag zou jij de moeite nemen om hem wel in te leveren? 25 cent. Ongeveer ergens tot uh, 35 tot 50 cent. 30 cent of 45 cent. Dan tikt het wel snel aan. Inderdaad, dan sta je ook wel sneller stil bij het feit van... oh, ik ga hem wel echt Leveren. Het is gewoon zonde van je geld anders. de inspectie zegt bedrijven boetes te gaan geven als ze niet meer blikjes terugkrijgen. Het weer vanavond bijna overal droog. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. Het is uiteindelijk een graad of 10. Morgen is het droog met flink wat zon en 23 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al erg druk op de weg. De meeste vertragingen zien we nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor het Velsen zo'n 14 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A10 voor Bos en, nee, sorry, tussen Bos en Lommer en Durgedam 15 kilometer met bijna een half uur vertraging ook. En de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 staat 3 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over.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 I move ways on my own, don't need nobody. Yo, change your mind when I change my life. Better start believing in myself. And we all now looking for, looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine, intervention, movie style.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 Op de A16 bij Dordrecht heeft de politie gisteren een man uit Frankrijk aangehouden... met een miljoen ecstasypillen... De man van 57 had de drugs verstopt achter een dubbele wand van zijn bestelbus. In een onderzoek naar een groep nepcollectanten heeft de politie drie Rotterdammers aangehouden. Ze collecteerden voor een goed doel dat niet bestaat en haalden zo honderdduizenden euro's op. De verdachten zijn 17, 20 en 22 jaar. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar 5 tot 13 graden. Dit is ZFM.